Joris Stubenitski met het NOS-journaal. Turkije maakt niet langer deel uit van het Istanbul-verdrag... dat geweld tegen vrouwen bestrijdt. Leden van de partij van president Erdogan vinden het verdrag... in strijd met de traditionele familiewaarden in Turkije. Ook zou het verdrag homoseksualiteit propageren. Volgens viroloog en OMT-lid Marion Koopmans is er op korte termijn nog weinig ruimte voor versoepelingen. Gezien de stijgende besmettingscijfers zit Nederland volgens haar waarschijnlijk aan het begin van een derde coronagolf. Koopmans zei in Nieuwsuur dat de kans aannemelijk is dat het aantal ziekenhuisopnames de komende tijd stijgt... als de besmettingen overslaan van jongeren op ouderen. De snelheid van de vaccinaties kan het tij keren, zegt ze. Als er genoeg mensen zijn ingeënt, komt er wel ruimte voor versoepelingen. Een groep huisartsen schrijft aan coronapatiënten nog altijd medicijnen voor... waarvan de werking niet is bewezen, meldt het AD. De artsen zouden zo'n 600 mensen het antischurftmiddel ivermectine... en het antimalaria-medicijn hydroxychloroquine hebben gegeven. De inspectie doet onderzoek naar de praktijken. Leidinggevenden van een Ghanese hulporganisatie voor mensen met HIV en AIDS... hebben zich schuldig gemaakt aan seksueel misbruik en corruptie. Ze vroegen patiënten om seksuele daden te verrichten of smeergeld te betalen in ruil voor gunsten, staat in een onderzoeksrapport. En in het zuidwesten van IJsland is de vulkaan Fagradalsfjak uitgebarsten. Over een lengte van 500 meter stroomt lava. De veiligheidsautoriteiten in IJsland hebben mensen opgeroepen om niet naar de vulkaan toe te gaan... omdat ze dan de hulpdiensten voor de voeten kunnen lopen. Inwoners van het gebied moeten ramen en deuren dicht houden... om mogelijke giftige gassen buiten te houden. Het weer. Vanochtend is het koud, maar zonnig. Alleen in het noorden komt meer bewolking voor. Die trekt langzaam naar het zuiden. Het wordt ongeveer 8 graden vandaag. Morgen eerst bewolking en mogelijk wat regen. Smiddags opklaringen en dan is het bijna overal droog. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de AWB. Er is een ongeluk gebeurd op de A10, de ring van Amsterdam bij Amsterdam-Geuzenveld... Daar zijn twee rijstroken dicht.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 Hoe zou het zijn? Smaakt het naar meer? Of twijfel ik weer? yeah Voor mijn ondergoed, mijn een luchtje en mijn lader Want ik slaap hier vast nog vaak Dit is ZFM Just shake smooth like a new you're hungry, girl, I got baby, don't keep me waiting. There's so much love we could be making. I'm talking kissing, cuddling, rose petals in the bathtub, girl, it's jumping, it's that I know. The future cougars, the Mary Jane abusers, the ones that choose to be losers. For all the misfit kids and the total outcasts.